De ceremoniemeester die zei toen aan de tent Ik waarschouw toch maar even nog, al is het wel bekend De draag niet dat zo strak. Dus denk man, denk man, denk wel aan de kant Ai met de kander op moest dan gaan Dan mag alleen maar zijn